uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson is overgebracht naar de intensive care. Hij heeft het coronavirus en ligt sinds gisteren in het ziekenhuis. Vanmiddag verslechterde zijn situatie... en op advies van zijn artsen is hij daarom naar de IC gebracht. Volgens een officiële verklaring is hij bij bewustzijn... en ligt hij op dit moment niet aan de beademing. Tien dagen geleden werd vastgesteld dat de 55-jarige premier besmet is met het coronavirus... Johnson wordt voorlopig vervangen door minister Raab van Buitenlandse Zaken. De gouverneur van New York zegt dat de toename van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus begint af te vlakken. De staat is het epicentrum van de corona-epidemie in Amerika. In de staat zijn volgens de laatste cijfers bijna 4800 coronapatiënten overleden. 600 meer dan gisteren. De lockdown in New York is met twee weken verlengd tot 29 april, maakte de gouverneur bekend. Ook zijn de boetes voor overtreding van de coronamaatregelen verdubbeld naar 1000 dollar. De grenscontroles tussen Nederland en Duitsland worden niet aangescherpt... heeft bondskanselier Merkel gezegd. Twee deelstaten langs de grens waren daar bang voor... vanwege de nieuwe quarantainemaatregelen in Duitsland. Maar Merkel zegt dat Duitsland erop vertrouwt... dat mensen alleen met een dringende reden de grens overgaan. In één dag hebben ruim 35.000 ondernemers bij het UWV een aanvraag ingediend... voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Met de regeling kunnen bedrijven tot 90% van het salaris krijgen... van personeel voor wie tijdelijk geen werk is. Het geld wordt binnen 1 tot 4 weken na de aanvraag overgemaakt. Het weer bewolkt met lichte regen.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 ritme van ZFM. And we were so gung ho to lay down our lives. We came in spades. radio op pole position. ZFM. Yes, every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice.